meldt het ministerie van Economische Zaken. Eind juli moet duidelijk worden of het haalbaar is. Het staatstoezicht op de mijnen adviseerde eerder al om zo snel mogelijk naar 12 miljard kuub te gaan. De leerlingen van het Calvijn College in Amsterdam... die sinds woensdag op een eindexamenuitslag wachten... moeten zeker nog tot morgen geduld hebben. Mogelijk duurt het zelfs nog langer. Dat heeft de schoolleiding laten weten aan de 77 leerlingen en hun ouders. Vorige week kwam er buiten dat toetsen die meetellen voor het eindcijfer... op de school mogelijk nooit zijn geregistreerd of gemaakt. Bij een meubelzaak in Berkel en Roderijs is een grote brand uitgebroken. De brandweer probeert te voorkomen dat het vuur overslaat naar andere panden. bedrijventerrein ligt naast een woonwijk. Inwoners hebben via een NL-alert het advies gekregen om ramen en deuren dicht te houden. De Randstadrail tussen Den Haag en Rotterdam is stilgelegd. Landen in de eurozone die het niet zo nauw nemen met de begrotingsregels... moeten harder worden aangepakt, staat in een advies dat de Raad van State heeft opgesteld. De Tweede Kamer had om het advies gevraagd. De Raad van State zegt verder dat er landen zijn die te weinig hervormingen doorvoeren. Zo zou Nederland meer kunnen doen aan het risico dat onze economie loopt... door de relatief hoge hypotheekschulden. Nederlandse schepen die naar de Golf van Oman varen... hoeven geen extra maatregelen te nemen. Het veiligheidsniveau blijft ook na de aanslagen op olietankers gelijk. Dat blijkt na overleg tussen de reders, defensie en buitenlandse zaken. Nederland sluit zich niet aan bij de Amerikaanse beschuldiging... dat Iran achter de aanvallen zit. Minister Blok zegt dat hij daar geen informatie over heeft. Het weer, ook morgen zon en stapelwolken... en dan wordt het iets warmer dan vandaag, 23 tot 29 graden. Mogelijk valt er in de middag langs de oostgrens een regen- of onweersbui. Dit was het NOS Journaal. ZFM, verkeersupdate. Dit is René Passet van de ANWB. Een normale avondspits in en rond Noord-Holland. Met eh, een paar uitschieters. De A4 Den Haag-Amsterdam. Toch wel een half uur vertraging tussen knooppunt De Hoek en knooppunt De Nieuwe Meer. Op de A4 naar Den Haag bij knooppunt Burgerveen een kwartier vertraging. Op de A8 Amsterdam-Zaandam bij knooppunt Zaandam nog langzaam rijden na een ongelukje op de 7. De N208 Haarlem-Velzen, 10 minuten erbij voordat je de A22 op kunt.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 Ik loop een blokje om in de nacht, ik ben precies aan het doen wat er van me wordt verwacht. Was even tikkie overspannen, dat is risico van het vak, nu ben ik back secure in de back Ik ben waar ik moet zijn en nog steeds onderweg En al die puzzelstukjes vallen nu ineens op zijn plek Ik leef voor die stress, weet voor die stress Ik ben niemand maar mezelf in die race En al mijn day ones zijn er nog steeds En ik heb zoveel moois om mij heen Maar ik heb no time to waste Ja nu gaan we heel hard plan gaan sporen Liefde die ik voel die was niet altijd zo Werken doe ik non-stop in mijn hoofd Niemand gaat het doen en ik ben liever solo Ja nu gaan we heel hard blauw sporen Liefde die ik voel, die was niet altijd zo Werken doe ik non-stop in mijn hoofd Niemand gaat het doen en ik ben liever solo um, Paris, midden februari ik ben onder invloed in de nacht, ik ben precies aan het doen wat er van me wordt verwacht. Tijdje terug deed ik iets hier wat wettelijk nu mag, nu ben ik back. Terug met mijn zakelijke pas. En de financiële status dat niet matcht met mijn gedrag. Bescheiden, ze kunnen je vertellen. Ik ben nog steeds mezelf terwijl die slangen zich vervellen. Hold ik ben aan het bellen, they like, oh no. Tien kop voor een show. Ik breng die rappertjes naar school. We make money, make money, borrowed. Ik ben met mijn young bro, jij weet zijn niet a Jij weet alles A1, jij hoopt dat je mee kan Maar we moeten gassen, man nigga, je deed lang aan real You'd zeg het je net een je Ja, nu gaan we heel hard blauw gas sporen. Liefde die ik voel, die was niet altijd zo Werken doe ik non-stop in mijn hoofd Niemand gaat het doen en ik ben liever solo Ja, nu gaan we heel hard blauw gas sporen. Liefde die ik voel, die was niet altijd zo Werken doe ik non-stop in mijn hoofd Niemand gaat het doen en ik ben liever solo yeah, yeah. Heel hard plat gaan slaan. Ziekte die ik voel, die was niet altijd zo lekker. Nu ik op de dans stond in mijn hoofd. Niemand gaat dit doen en ik ben liever solo. Her knees, feet, and elbow work the thing into a number.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 I promise that you'll never find another like me. I'm the only one of me. Let me keep you company. You're the only one of you. Baby, that's the of you. And I promise that nobody's gonna love you like me.